Volgens de politie vecht de jongen voor zijn leven. De twee zaten op dezelfde school. De politie wil nog niets over de toedracht van het steekincident kwijt. Het Rode Kruis heeft bijna 1 miljoen euro uit zijn noodfonds vrijgemaakt... voor de wereldwijde hulpverlening rond het coronavirus. De organisatie gaat specialisten sturen naar landen... waar de kans op verspreiding van het virus het grootst is. Een pandemie van het coronavirus is een reële dreiging... en moet niet onderschat worden, zegt het hoofd gezondheidszorg... bij het Internationale Rode Kruis. Komend weekend worden ruim 20 Nederlanders met het vliegtuig uit China gerepatrieerd vanwege het coronavirus. Bij terugkomst moeten ze in quarantaine. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft een boze brief gestuurd naar haar Russische collega. Aanleiding is het besluit van Rusland om D66-Kamerlid Sjoerdsma op een zwarte lijst te zetten, waardoor hij Rusland niet in mag. Rusland zegt dat Sjoerdsma zich al jaren agressief opstelt tegenover het land. Ariep noemt de maatregel ongerechtvaardigd en vraagt haar Russische collega om ervoor te zorgen dat die wordt ingetrokken. De man die begin deze week omkwam in een studentenhuis in Amsterdam-Zuidoost... zou per ongeluk zijn doodgeschoten. Volgens een van de verdachten in de zaak gebeurde dat tijdens de opname van een videoclip. Het wapen dat ze daarbij gebruikte ging toen volgens hem ongewild af... waarbij het 26-jarige slachtoffer in zijn rug werd geraakt. De man van 21 wordt verdacht van doodslag en verboden wapenbezit. Twee andere verdachten, een meisje van 16 en een man van 23... die er ook bij waren, zijn vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen bij 10 graden. Morgen bijna overal eerst regen, Later op de meeste plaatsen droog met in de middag in het westen ook kans op wat zon. Het blijft zacht met maxima rond 11 graden. Pas vanaf dinsdag wordt het wat kouder en minder nat.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 Wij zijn het programma om jou het weekend in te knallen. En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. should be mutual I know you think that you're on fire But you're kinda cold And I need a little more than just the usual But you should know What you, what you gonna do? You should know When you think you've done enough Can you love me harder? Cause you know I need that broken, don't give up Can you love me harder? Cause you know I need that Take it to the front Maybe take the time to get the floor right Maybe you can get it for the whole night I believe in you, know that you're the truth Here's a little insight Baby, when it comes to love, it should be mutual I know you think that you're on fire, but you're kinda cold you think you've done enough, then you love me harder. Cause you know I need that. Put in work and don't give up, then you love me harder. Cause you know I need Boy, oh, if you can go a little longer, we can make this love a little stronger. Ain't no other man can give me what you can. Remember what I told you. Boy, you got me on the edge, and now I'm getting close. You should know, you should know. When you think you've done enough, then you love me harder. 'Cause you know you. wonder en U luistert naar ZFM het weekend in. Dat was net op nummer 40 Martin Garrix met Home. Op 39 Harder van Jack Jones en BB Rexa. En natuurlijk net nog op 38 SOS van Avicii. Alle drie gaan zo langzamerhand de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. zometeen natuurlijk nummer 37. En dat is Joe Little Beauty van Fisher. Nummer, nummer, nummer 37. 37, 37, 37, 37, 37. After. u luistert nog steeds naar de beste top 40 danceplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk Make It To Heaven. Dat is de nieuwe binnenkomer. David Gedda en Morton. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat de lijst al, hij zakt alweer in de lijst. Vorige week nog op 33. En het lijkt wel alsof hij hem al gaat verlaten. Dus misschien is hij er wel voor de kerst uit. Terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. dan op 34. All Around the World. Van Rehab en Touch of Glass. En zometeen krijg je Magnificent en the Seven Skies. Met The Drill. nummer, nummer 33. 33. 33. Nummer, nummer 31. Если не по себе, значит не с тем, значит не там мы наедине. Шум от пленки кассет, обратный билет. Молча уйти, так будет проще всем. Проще, проще, проще. Пешим кратко, непонятно Причесался свою правду На пол жемчуг, мне не легче Этот вечер бесконечный Каждому по факту рядом нужен человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту рядом нужен человек Каждому по факту Рядом нужен человек Но бывает так, что Одиноким лучше всех Каждому по факту Рядом нужен человек засыпая наши мечты Если в сердце общежитий Мне не места, мне не быть там Если не по себе, значит не с тем Значит не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча пути, так будет проще всем I had a choice. If I had, if I had a choice. Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart Skills en Push. Op 31 Credo van Ziever. En op 30 Joyce van Roberto Surrens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Camel Fat en Jam Cook. Nummer 29. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love. 20 Twitter. Twitter. Ja, dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En eh, daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de 20 eh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat mm, van de net was op dus 29 Rabbit Hole van Canfab Jam Koki. Uh, op 28 You Got The Love van Kina Silva en Movo. En op 27 San disco van Don Dolla. Net hoorde u op 26 eh, Losing It eh, van Vizier. Was vorige week nog op 23. Toen steeg hij nog, nu al min of weer gedaald. En op 25 Unlove You van Armin van Buren. boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, old drapes, and designers, have we forgotten where we come from?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 Op 23 stond dus This Is Real van Jack Jones en Ella Henderson. Vorige week nog op 29, dus zes plaatsen gestegen. Mabel gaat naar beneden. Vorige week op 20, deze week op 22. Don't call me up. En dan Soldier van Ofaya.